De arrestaties volgden na aanwijzingen dat terroristen aanvallen planden... op onder meer de Dom in Keulen en de Stefansdom in Wenen. De Oostenrijkse politie houdt extra toezicht bij kerkdiensten en markten. Op straat zijn agenten met machinegeweren te zien. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen zo'n 8000 Palestijnse strijders gedood... sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Dat aantal is niet onafhankelijk te verifiëren. Volgens een woordvoerder van het leger is dat aantal gebaseerd op eigen observaties... na aanvallen in Gaza en de verhoren van gevangen genomen Hamas-strijders. Het totale aantal slachtoffers in Gaza ligt volgens Palestijnse bronnen boven de 20.000. De politie in Londen heeft een tweede verdachte opgepakt... voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. De onthulling van het werk was vrijdag, maar binnen een uur werd het alweer gestolen. Het was een stopbord met daarop drie afbeeldingen van militaire drones. Waarschijnlijk was het een aanklacht tegen wapenhandel. Omstanders filmden twee mannen, een van hen maakte het werk los en vervolgens gingen ze er vandoor. Volgens een Engelse galerie zou het bord minimaal rond de 300.000 euro waard zijn. Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Radcliffe neemt een kwart van de aandelen over. Met de overname is volgens Britse media bijna anderhalf miljard euro gemoeid. Radcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club... waar Erik ten Hag nu voor het tweede seizoen de hoofdtrainer is.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 ZFM wenst je fijne dagen. The season of the year is here again December is beginning to shine feels coming to the atmosphere again So fine, so fine And everybody's running, getting something done So little time and so much to do I thought I'd write a note up to a Christmas tree To you, to you Don't forget, the love under the Christmas tree. The songs I love are playing on the radio. The people that I love on their way. I'm wishing once again the world could always be a holiday, just a holiday Christmas tree Tonight, Put, love Under the tree Everybody around the world Wherever you may be So don't, forget, the, love the love Under the Christmas forget the light under the Christmas tree.